bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Samsung Galaxy S25?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 Op veel plekken in ons land is het deze oudejaarsavond onrustig. Zo werd op een kruising in een Bredaanse wijk een groot vuur aangestoken. De politie greep in. Door brand in een stoomkast kwam een deel van de wijk in het donker te zitten. In Amersfoort en Groningen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Op de stranden van Scheveningen en Duindorp zijn de vreugdevuren dit jaar eerder aangestoken dan normaal, meldt Omroep West. Besloten is om het al om half tien te laten beginnen, omdat er later meer wind wordt verwacht. De gemeente vindt het daarom niet slim om tot middernacht te wachten. In 2018 zorgde harde wind voor een vonkenregen. Weer een grote bankroof in Duitsland, deze keer in Bonn. Uit twee kluizen van een filiaal van de spaarkassen verdween 20 kilo goud, waarde ruim 2 miljoen euro. De verdachte is een medewerker van de bank. Begin deze week was er nog een spectaculaire roof in Gelsenkirchen... waar dieven binnenkwamen door een gat in de kluis te boren. En mensen die deze oudejaarsnacht nog de weg op gaan... moeten alert zijn op gladheid, zegt Rijkswaterstaat. Code geel waarmee het KNMI kwam loopt rond deze tijd af... maar wees er wel op bedacht dat het op bruggen, viaducten... en wegen met weinig verkeer toch soms verraderlijk glad kan zijn, zegt Rijkswaterstaat. De jaarwisseling verloopt vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een lokaal buitje vallen. Het wordt min 1 tot 5 graden. Morgen op nieuwjaarsdag is het onstuimig met ook kans op winterse neerslag. Het blijft koud. Dit was het nieuws op 538. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Kijk om je heen en je ziet het. Bijna elk levend wezen zorgt. Elke roedel. Elk nest. De mens is een sociaal dier. Je zorgt voor je zusje, je liefde, je buurman... en hopelijk ook voor jezelf. En heb je hulp nodig? Dan is CZ er voor je. Zorgen zit in onze natuur.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 drowning and deceived. Oh. something I can't change. I'm I've been trying to catch my breath since I was 17. I dan We hadden vorige week Ilona aan de telefoon, luisteraar. En zij is eigenlijk het voorbeeld voor iedereen die eh, dezelfde goede voornemens heeft als ik. Ja, ik vind het zo mooi, want Eva was het net te vertellen... ja, je moet niet beginnen op 1 januari met je goede voornemens. Volgens psycholoog, hè? Ja, eh, eh, wat jij doet voor mij is <laughs> wat je wil. <laughs> Ja, nee, <laughs> maar goed, Ilona, die zat er een jaar geleden heel anders bij. Nou, veel te zwaarder, om precies te zijn. ja, en mag ik vragen hoeveel zwaarder? 50 eh, eh, kilo zwaarder in principe. 50 kilo zwaarder? Oh, joh. Dus ja. Dan ben je iedere maand een kilo kwijtgeraakt. Wat? Sorry? Ja. Ja, van de 50 weken. 50 oh, iedere week. Hij iedere maand. Oh ja, dat is... Nee, iedere week, iedere week een kilo. Dat is heel, heel veel. Maar eh, mogen we vragen, hoeveel woog je? Eh, ik woog 151 eh, de, de 51 kilo. Zo, wat, een, wat, een, wat, een, gigantisch knap gedaan. Hoe, hoe, hoe, heb je dat gedaan? Nou, het is gewoon een knopje omzetten. Je moet jezelf niet alles gaan verbieden. Eh, als je s'avonds bijvoorbeeld een verjaardag hebt, de meesten zeggen dan, ja, dat stukje taart ga ik niet eten. Nee, je kan ook zeggen van, ik eet uh, s morgen, of smiddags een boterham minder. En ik eet s'avonds wat minder warm eten. En dan compenseer je het een beetje. En dan, ja, je hoeft niet alles te verbieden, want dat, dan gaat het echt niet goed komen. Ja. Nee, precies. En hou je het niet zo lang vol? Eh, ja, ja, je houdt het best lang vol. Het is ook een tip om veel water te drinken. Mm. veel water. Drinken. Maar ja, eh, kijk, zeg maar, nu ben je 50 kilo afgevallen. Zijn er dan nog voornemens voor 2026? Eh, nou ja, misschien nog iets meer afvallen. Nog meer? Nog meer! In, in principe wil ik er 70 afvallen, dus. Zo. Maar wat, ja, wat, ja, ik denk dat dit is, dit is natuurlijk het meeste, eh, ja, gewoon het grootste ding. De meeste mensen willen afvallen. Toch? Dat zijn de, de, de, grootste voornemens, denk ik. Maar jij zegt, jij zegt eigenlijk, eh, de, tip is gewoon wel af en toe nog steeds iets lekkers, maar dat dan compenseren bijvoorbeeld bij je ontbijt of je lunch of je avondeten. En, ja. en dan s'avonds wel gewoon even lekker als je een keertje een verjaardag hebt, een stukje taart. Dat kan allemaal eh, hartstikke prima. En gewoon proberen die knop om te zetten en veel water drinken. Ja, die knop in je hoofd moet omgaan. Echt zo van, ja, eh, je wil het niet meer, je wil afvallen. En in de meeste beginnen met uh, diëten en ik weet niet wat allemaal, wat voor programma's allemaal. Nou, dat werkte bij mij allemaal niet. Het is gewoon letterlijk een knopje wat om moet. Dan heb ik één, heb ik één laatste vraag. Wat kan je nu wel weer wat je toen niet kon? Eh, ik heb meer energie. meer energie, meer conditie ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja, wat, wat, een heerlijk gevoel dat je, ja, dat je het jaar zeg maar echt beter uitgaat dan je erin ging. Wat een dan een heerlijk gevoel. Ja. Ja. kan me er niks van <laughs> voorstellen. Dat je, dat, je, dat je, gewoon de helft van wat je nu bent kwijt bent geraakt. wat is dat, dat nou? eigenlijk bizar? Ja, het, het, is heel raar. Maar ja, als je doorzettingsvermogen hebt, ja, dan, ga je, gaat het ook gewoon lukken. Heel goed. Nou ja, nou, nog steeds een groot applaus voor Ilona. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Was Menting ding draait de plaatjes, ja je kan niet om ze heen. De Show, het is de nummer 1. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. she's looking at you what you came for minutes and morning. Got nothing left to feel.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 No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. by the grace of the morning. With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get. voor en Morning. De avond van 538. Bas en Dylan. Heb je nog met een hoogtepunt van Kevin... die afgelopen jaar in april vader is geworden. Ah, nou, van harte gefeliciteerd. Ja, heel leuk. Dankjewel voor, eh, voor je berichtje. Eh, we draaien dit Morning, Sommieu. Uh, eh, goed moment om heel even terug te gaan naar de ochtendshow. Oh, nou ja, zeker. Kijk, het mooie is als je natuurlijk collega's bent... dat zullen wij ongetwijfeld ook hebben, tenminste. als het aan mij ligt wel. Je bent, ook, je bent ook een beetje vrienden soms met je collega's, toch? Ik bedoel, nou. ik heb vroeger eh, voordat ik bij de radio kon werken, in eh, de haven eh, gewerkt. Heb jij in de haven gewerkt? De, de haven van Rotterdam. En daar zeiden ze oh. altijd, ik zie mijn collega's vaker dan mijn wijf. Zeiden ze dan altijd. Maar, dat is natuurlijk wel zo. Je, je, ziet, ja, je bent vaker op je werk dan bij je gezin. en dan kan het ook zomaar gebeuren dat er op een gegeven moment een kleine ruzie ontstaat. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wat is er, Wat Nou, eigenlijk hebben Florentien en Nieuws... Ja achter de schermen een klein beetje ruzie. Ja, jullie, eh, jullie zitten elkaar eh, op de een of andere manier al de hele ochtend gebeurd. Ja. Liggen jullie elkaar in de haren. vertel gewoon. Nee, kijk, het ding is. ik verbetert mij de hele tijd. Ja, terecht. ja. <laughs> En daar houdt <laughs> een vrouw niet van. Nee, daar houdt een vrouw niet van. Nee. En maar, eh, kan de, in dat opzicht niet er ongelijk toegeven. Nee, maar ik denk namelijk dat <laughs> niemand dat kan. Jawel hoor. Nee, Zij kritiek ik, vind ik. blijk net twee keer op een punt mits gezegd hebben in plaats van dat ja, ik het jij gebruikt zeggen. het woord mits als en zij, Dus uh, eh, okay, nou en Grietje gaan skiën, mits, eh, eh, mits ze moe zijn. Maar dat, zo gebruik je dat woord nou ja, Fijn dat je me erop wijst, want als ik het niet weet, dan weet ik het niet. Dus ik leer daarvan. Hartstikke fijn. Dankjewel. Ja, nu, eh, nu aardig. Toen. <laughs> Het maakt geen zak uit. maar het is echt. Maar Florentine, ik hoor aan je stem dat je echt zo boos. Je bent echt boos. Florentine, ze zegt ja, maar ze bedoelt nee. Nee, nee, nee. Maar ik, ik, moet, ik, ik ben in dit geval voor team Florentine. Oh ja? Ja, nou, nieuws is vandaag een beetje onaardig tegen nee, hoor. Ja, en dan, en dan zegt eh, Rick, ga dan even je excuses aanbieden. Nee, dat doe ik niet. Het gaat mij om, als je nieuwslezer bent, moet je je bij de feiten houden. En als je zegt 20 jaar en het is 17,5, ja, dan maak je gewoon een, een, ah, Iedereen gebruikt 20 jaar je rondt dat getal af. Oké. Okay. Jij gaat weer zeker over 2,5 2,5 jaar is best veel, hè, voor natuurlijk. Nou, dat is bijna een verkiezingsronde, Dat is 2,5 jaar. Ach. Ja, maar goed, blijkbaar eh, rond jij het zo af. Ja. Dus dan ben jij in plaats van 52, 60. <laughs> Ja, en zo hoor je, zo had het weinig geschild of we hadden in 2026 helemaal geen ochtendshow meer gehad. Ja, Eva, eh, zeg maar, eh, gejaagd al rond jij die ook altijd af naar boven? Nee hoor, ik doe de exacte aantal. Ah, oh, Oké, dat, is goed. Anders dan kostte het ons ook nog de avondje. Bring the action.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 I was feeling down, now I'm feeling better for you. Walked in, a dream came true for you. Soft skin and I perfume it for you. Ja, zo lang hebben we niet meer, jongens. Nee, eh, de wijzers kruipen dichterbij, uh, zei Eva net ja. Eh, gekscherend buiten de Ja, zo gekscherend was het allemaal nee, nee, dat is wel echt zo. Bijna 2026 en, en ja, op de grens van 25 zou ik willen vragen, kunnen wij eh, de balans opmaken? Kijk, we hebben, iedere week hebben we een, een dier van de week. Op vrijdagavond eh, ja, presenteer jij dat aan ons. Maar heb je misschien, Eva, een, dier van het jaar? Eh, nou, misschien, misschien. Zeker weten is er een dier van het jaar. In, welke categorie? Mm, gevogelte. <laughs> Zometeen weer.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 Overdag is het ook genieten van de jubileumtentoonstelling... het overdekte schaatsen en de vele activiteiten. Beleef een ouderwets gezellige familiedag in Winters Archeon. Nou nog eentje dan. Wat dacht je van een megapak blauwe bessen? 400 gram voor maar 2,89. Wees er snel bij, want op is op. Lidl, je verdient het. Ook jouw maand Blinde darmontsteking. We zitten nu in het ziekenhuis. Dus ehm, even over de kinderen, mam. Ja, wij missen ze ook. <laughs> Die moeten dus nog even een weekje bij jullie blijven.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 Op 1 januari gaat een nieuwe uitzend-CAO in. Dat betekent een nieuwe manier van belonen. Ben jij er al klaar voor? Begin nu met implementeren. Kijk op nbbu.nl voor extra informatie. NBBU, de branchevereniging die met je meedenkt. Download nu de Linda Meijden-app voor meer meer juicy verhalen en exclusieve deals.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 La la la di la la la la. La la la di la la la la. La se Bruno Mars Het is eh, het laatste restje van 2025. Kom je door met 538. En we hebben iedere vrijdagavond het dier van de week. Klopt. En dan eh, maak je aan het eind van het jaar eh, de balans op van wie is het dier van het jaar. Oh Eva, zeg maar. <laughs> wat is het dier van het jaar? Ja, ja. dan natuurlijk niet op, uh, op ja. Kijk, we hadden eventjes kunnen vragen bij de afdeling... Eh, eh, muziekjes. <laughs> of ze eventjes eentje voor het jaar konden maken. Maar goed, ja. Het teken met heel veel haar. Want dan oh, dat wie is het dier van het jaar? Nou, prima. Het dier van het jaar. Komt u Is geworden... Zwaan Harry uit het Brabantse Waalwijk. die domineerde afgelopen voorjaar het nieuws... omdat hij zijn kuikens wel heel goed beschermde. Hij jaagde de mensen de stuipen op het lijf... als ze ook al maar een beetje in de buurt kwamen van zijn kids. En dat dan, eh, eh, dan, dan, ging hij ze gewoon met eh, wijde vleugels achterna. Nou, en daar schokken mensen ontzettend van. Die filmden dat dan weer en daardoor ging die viral. en al snel kreeg hij daarom de bijnaam Terrorzwaan, Harry. Ja, En daar zijn we bij het Dier van de Week comité ontzettend van geschrokken destijds. En heel eerlijk gezegd krijgen we er nog steeds een nare smaak van in de mond. dus... <laughs> we, je moet in de gaten hebben dat, zeg maar... ja. Ja, ja nee, nee Alle rajonhoofden zijn samengekomen ik, ik zal de illusie verbreken even. Nee, precies. Alle rajonhoofden hoofden zijn samengekomen. Die hebben gezegd, wat heeft nou het meest indruk gemaakt uit het dierenrijk dit jaar? En toen zeiden we toch wel terrorzwaan Harry omdat we een dier terror noemen, vinden we eigenlijk, eh, eigenlijk nooit leuk. Nee. En dan zal die best een beetje te beschermend zijn geweest. Maar, eh, nou ja, hij is in ieder geval een hele goede vader. Ja. Eh, dus daarom wilden wij uh, terrorzwaan min terror Harry uitroepen tot dier van het jaar. ik begrijp er geen reden meer van. Zwaan Harry dus. Zwaan, Harry, maar hij werd uh, eh, terrorzwaan Harry. dus als ik gewoon Zwaan Harry zeg, dan, weten mensen misschien niet welke Harry ik bedoel. Ja, hoe, eh, hoe is het nu met Harry? Nou, gaat goed. Oh, eh. Oké, is van de Ja, vertel. een man in Ja, over ontzettend droevige husband is coming. Ray, Where is My Husband? een van mijn persoonlijke favorieten van het afgelopen jaar. Ja, was te gek. Eh, ze stond op, uh, op Lowlands ook. En het was een fantastische show. Ja. Echt niet normaal, man. Die Alfa helemaal op zijn kop. Het is 538. We zijn aan het aftellen. En uh, ja, zometeen is dat ook het moment dat je mogelijk ineens superveel geld hebt. Dat zou kunnen. Zou er, zou er iemand zitten te luisteren die over 20 minuten gewoon 30 miljoen heeft gewonnen? Kan, het, kan, het, kan, het kan! Het kan! Ja, we, maken geen, we, ja, we mogen eigenlijk geen reclame maken. Maar ieder, ja, er zijn toch wel heel veel mensen die eh, zo'n uh, eh, oudejaarslot uh, eh, kopen... die nooit meedoen met loterijen. Je weet ook, je gaat hem niet winnen. Maar toch, er is altijd één iemand. En ik heb het al uitgegeven in mijn hoofd. Ja. Ja, nee, ja. Dat, eh, Toch? Ja, je, hebt, het, je hebt toch al honderd keer uitgegeven. heb je, ja, wacht. Heb, heb jij... Ehm, zeg maar de tip. We hebben, we hebben vorig jaar hebben we gebeld met zo'n expert die hier helemaal in zit. En die had ons een tip gegeven. Heb, je, heb jij die tip te harte genomen? Nee. Niet? Ik ben voor een ander eindcijfer gegaan. Ja, want, oh. want, dat was dus het hele ding. Zeg maar, eh, je kunt meer kans maken. Wat je daarvoor moest doen, dat vertelde hij. Dat doe je door loten te kopen met het eindcijfer 7. Maar, die eh, geven je net een beetje meer kans op een prijs. Maar hoe kan dat nou? Ja, ja dat werkt als volgt. Die 30 miljoen die hoofdprijs bij de oudejaarstrekking, die valt op een lot en dat heeft twee letters en vijf cijfers. Dus dat is één iemand in Nederland die dat wint. Maar heb jij de vijf cijfers goed, maar de letters niet, dan win je een troostprijs. En die is bij de Oudejaarsloterij 10.000 euro. Is ook lekker. Ja, er niks mis mee. Hoe meer mensen meedoen met een bepaald, bepaalde cijfercombinatie, zeg maar dezelfde cijfercombinatie als jij, hoe groter de kans is dat iemand dus in Nederland eh, met jouw cijfercombinatie die 30 miljoen wint. En jij lift dan mee, want jij wint dan die 10.000 euro. Dus je kan het oh. beste een populair eindcijfer kiezen. En het populairste eindcijfer is de 7. Ah, dus omdat heel veel mensen de 7 kopen, is de kans groter dat je naast de hoofdprijs grijpt. Waardoor de kans groter is dat je een troostprijs wint. Dat klopt. Ik denk als jij dit hier op de radio gaat zitten vertellen, dan gaat het niet meer op. Maar het gaat dan juist op. Maar werkt dat ook zo met andere loterijen? Nou, het grappige is, als je bijvoorbeeld meedoet aan lotto, dan kan je beter iets kiezen wat andere mensen niet kiezen. Want als je eh, de hoofdprijs wint daar de jackpot en iemand anders heeft dezelfde cijfers en wint ook de jackpot, dan moet je hem delen. Hmm. Dus daar moet je juist doen wat andere mensen niet doen. Ja, en, en, en bij de postcode loterij is het gewoon je hele straat omleggen, denk ik. Want dat, nou, dat zou, zou ik niet willen nee, adviseren. Nee, laten we, dat niet doen. Ah, fantastisch. Martin, dankjewel hè. Ja, niet geluisterd, Dil. Nee, niet geluisterd, helaas. we are. Eh, precies eh, af eh, time Aftimen. Af, ja, aftellen, het, het bekende, af... bekende Ja, maar af, ik, ik zat met afromen, aftellen, aftimen. dat is het allemaal niet, hè? Nou, afgerond is... er een hoop dit jaar. Nou, het is aftellen, dat bedoel jij. Ja, maar het is altijd even timen. Wat dan het